Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje kijken we massaal naar Ernst Kuipers. Hij houdt dan misschien wel de laatste coronapersconferentie... want het gaat de goede kant op met de cijfers. Sowieso gaat er flink versoepeld worden. Vrijdag mag de horeca al langer open... en een week later verdwijnen bijna alle maatregelen. Deze mensen zijn wel toe aan versoepeldag. Ja, ik, wil, eh, ik heb lang niet op het terrasje gezeten met mijn vrienden, dus, eh, maar wel zonder QR-code. Lekker feesten zoals van ouds, ja. Stap voor stap gaan we naar normaal. Wat eh, alle andere landen heel anders hebben aangepakt. Wat ze ook goed hebben gedaan, als mij ligt. Dus wij gaan ook de goede kant op, nou, hoop ik. Voor festivalfans is er zo goed nieuws. Voor grote evenementen buiten heb je toch geen negatieve test nodig. Geldt dus voor festivals, maar ook voor voetbalwedstrijden. De Amsterdamse politie heeft een man opgepakt in de Vlogger-Wurgzaak. Een Amerikaan raakte zaterdagavond bewusteloos tijdens een livestream... omdat iemand op het Leidseplein op hem sprong en daarna zijn keel dichtkneep. Inmiddels gaat het wel weer goed met de Vlogger. En het moet echt eens klaar zijn met dit soort reclames. Hey, kom binnen en voel het geluk. Als je hier bent kun je dag niet De jackpot boven, de zet in in. Dat vindt de Tweede Kamer. Die heeft het kabinet nog maar eens gevraagd om met een verbod op gokreclames te komen. Sinds de nieuwe gokwet die in oktober inging... wordt er flink reclame gemaakt voor online casino's. Volgens de minister is een verbod op de reclames nog niet zo makkelijk te regelen. Een medewerker van de Saxion Hogeschool in Enschede is opgepakt omdat hij toetsen zou verkopen aan studenten. Ook twee andere mannen zitten vast. De school tipte zelf de politie na intern onderzoek, maar kan verder niet veel zeggen over hoe de toetsen zijn gestolen en om welke het gaat. Het houdt de studenten in ieder geval bezig. Ik dacht, nou, dat is wel heftig. Want eh, ja, straks zijn het onze toetsen. Dan moeten wij ja, die misschien herkansen. En daar eh, heb ik geen zin in. We hebben wel eens vaker dat er dingen fout gaan natuurlijk hier op Saxion. Maar uh, toetsen gestolen door een medewerker is wel, wel uniek, denk ik. De hogeschool heeft ook een meldpunt en roept iedereen op die wat weet zich te melden. Het weer, het is nat, nu al in het westen, maar straks overal. En het blijft ook nog wel even regenen. Morgen begint ook nat, daarna af en toe wel zon. Later in het noorden weer buien, maar het is niet koud. 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Door het slechte weer zijn de meeste files wat langer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag daar rijdt het verkeer langzaam tussen Hoofddorp en Roelofarensveen over 11 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd bij Amstelveen. Dat veroorzaakt nu 4 kilometer file vanaf Badhoevedorp met 20 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Landsmeer, de A10 Noord richting Amersfoort.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 Of Fort Worth. Of zelfs Lubbock. Terwijl Dallas bekend staat om een voetbalteam en coverbands. Maar Joshua Ray Walker helpt daar verandering in te brengen met een drietal albums die hem aan de top van de hedendaagse onafhankelijke countryartiesten hebben geplaatst. See You Next Time is zijn derde album in een korte periode. Three Strikes was de eerste kennismaking. Ook Dallas Nights en de titelsong staan scherp. country. Hoewel de titel Music City USA refereert aan Nashville... beperkte stevast met Stetson getooide nazaat van het western-icoon Davy Crockett... zich geenszins tot traditionele country-deuntjes. I Need Your Love is op single uitgebracht. Dit is het favoriete album van de maand. Tell me, tell me, darling wanna help you carry the load. I know you're leaving. You say it's best I be traveling on. Many times I acted foolish when I really was just afraid. And all of my good times would up and walk. I need your love. wish I could turn back time. I can't ask to move the mountain, so just give me the strength to climb. I need your love. Amerikaanse singer-songwriter Dar Williams was een tijdje uit beeld, maar keert terug met een album dat niet alleen haar zo karakteristieke geluid laat horen, maar ook behoort tot haar beste albums tot dusver. Today and Every Day. Hey there, polar bear is quite a mess we found. de original van deze week. You Are My Sunshine is van gouverneur Jimmy Davis die het in 1940 uitbracht. Het is door meer dan 350 artiesten opgenomen en vertaald in 30 talen. Bij deze cijfers kan er gesproken worden van een echte klassieker. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. make you happy if you will only say the same. But if you leave me to love another, you'll regret it all someday. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. no one else could come between. But now you've left me and love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Voor mij nog altijd een van de mooiste country songs, vertolkt door Susie Boggess, is Two Shades of Blue. zo wordt terzijde gestaan door Chet Atkins. van de maand. Carolina in the Pines richt zich tot de vrouw van Michael Martin Murphy, wiens echte naam Caroline was. Ik heb geprobeerd een liefdeslied over mijn vrouw te schrijven, zonder te proberen het over haar te maken. Het mocht niet baten, want ze trouwde in 1973 om in 1978 weer uit elkaar te gaan. she spoke of being in love with every man. 2019 brak Eric Woodring door. Hij bracht zijn lang verwachte volledige album Jackson County Line uit. Het op single uitgebrachte The River Walk stond enkele weken in de hitlijsten. Nu aandacht voor zijn nieuwe single, Walking the Floor Over You. that is true. I'm hoping and I'm praying as my heart breaks right in two. Ze brengen pure country met steeds meer eigen songs. Antoinette en de Blue Bonnets met haar nieuwe single Work on Lasting Love. The Voice of Holland tot een tournee door Japan en optredens in België. Inmiddels is Jennifer Eubank bezig met een album... waar mogelijk ook Footprints een plaats krijgt. I've been making footprints Ever since the day I was born to feed on the white sand Following an endless shore On the day I got lonely Changes on the road perfect as can be. They're all of my heart that beats outside of prachtige single is uitgebracht door Judy Blank in samenwerking met Dylan Earl. Het duet Never Said a Word vormt de A-kant en op de B-kant vinden we Throwing Lines. The keep talking and I keep walking Thinner and thinner line How the hell do I keep my head above water? if I can't earn a dime. My temper's been brimming, I keep on swimming in debt up to my ears. Trying to make the dough so I can get down the road and see my baby again. Every night, I'm throwing lines at strangers under lights. City streets and neon signs at night. I'm throwing lines at strangers. Avoiding all the dangers cross the see me by your side if you could throw one line to me. Load in, load out, shake it all about, keep running those same old songs. I won't change them up unless I'm hard on my luck, they ain't never done me wrong. I'm out of touch, ain't earning much, shaking hands and making friends. But you can follow me down to the nearest town so you can hear me play 'em again. Every night, I'm throwing lies at strangers under lights. City streets and neon signs at night. I'm throwing lines at strangers, avoiding see me by your side if you could throw one to me. Only thing to do while I am lonesome and abiding, I will keep on riding. Clues for you to find until you throw your line. Every night. streets and neon signs at night. I'm throwing lines at strangers, avoiding all the dangers. Cross to see me by your side if you could throw one line. If you could throw one line. If you could throw your line to me. was het blokje country uit eigen land. Nomad is diep geworteld in pure country. Met een overkoepelend thema van reizen en een beetje van zijn kenmerkende humor. Waardoor het de perfecte reisgenoot is. Australische zanger Angus Gill met Traffic Lights in a Small Town. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. country club we love and the heart-to-heart lingerie shop. But the roundabout is on its way out and it's gonna bring the whole town to a stop. looking at us now. They wanna put some traffic lights in a small town. In a small town. I had a meeting one day at the CWA, and the mayor said it ain't broke, so let's just fix it grey-haired Sally led the protest rally, and we all got our knickers a little twisted. no shame to be flashing at us now. They wanna put some traffic lights Charlie Crockett hield er evenals zijn beroemde voorouder een avontuurlijke levensstijl op na als rondtrekkende straatmuzikant. Die rusteloze levenswandel klinkt onmiskenbaar door in het met banjo ondersteunde Round This World. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I'm going around this world Going round it pretty girl I'm leaving and I can't say When I'll be back around this way This way When I'll be back around this way This way And it's awful hard to say I'm going across this land. I'll be that banjo picking man. It's been a long, long, long, long Jim Cheshire zingt over zijn liefde voor oude songs. En ook ik grijp daar vaak naar terug. Met hem maak ik de overstap naar het tweede uur. Doggone my soul, how I love them old songs. Cause they were comfort to me when I was alone. The dancing stops, but the music still goes on. Doggone my soul, how I love them old songs. And when I hear that double eagle guitar, makes me think how trouble-free girl we are. There was a time I spent my nights in a bar jukebox until the honky-tonk locked up now. Dog on my mind, it won't leave me alone. Keeps on reminding me I'm so far from home. Those heartbreaking, aching eggs and bacon country songs. They take me back to hardwood floors, outdoor Jones and Mason jars. It's all I can do to believe that it's gone. That hard knocking, rock and rolling life that I've known. The dancing's over, but the music must go on.